Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Alle Turkse bevelhebbers moeten voortaan rechtstreeks verantwoording afleggen aan de minister van Defensie. Ook worden militaire academies gesloten. Er moet één centrale defensieopleiding komen. Dat heeft president Erdogan gezegd in een gesprek met een regeringsgezinde tv-zender. Het zijn nieuwe stappen in een proces om de strijdkrachten na de mislukte koepoging van 15 juli helemaal ondergeschikt te maken aan de politieke machthebbers. De extra controles rond Schiphol gaan ook morgen de hele dag door. Schiphol zegt dat de luchthaven morgen gewoon bereikbaar is... maar waarschuwt wel voor langere wachttijden. De marechaussee controleert al sinds vanochtend het verkeer dat onderweg is naar het vliegveld... vanwege een mogelijke terreurdreiging. Dat leidde tot lange files, maar in de loop van de middag loste die weer op. Naast de controles zijn er ook onzichtbare maatregelen genomen. De marechaussee wil niet zeggen op basis van welke informatie de controles zijn verscherpt. Een 17-jarige Nederlandse parachutist is zwaar gewond geraakt... bij een foute landing in het Belgische Ledegem, ten westen van Kortrijk. Hij is tegen een betonnen muur op een boerderij gebotst... en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden Vlaamse media. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. De jongen had moeten landen op het nabijgelegen vliegveld van Moorselen. Het is al het derde ongeval in korte tijd met een parachutist in de buurt van het vliegveld. En alle 16 inzittenden van de hete luchtballon die is neergestort in de Amerikaanse staat Texas zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen bij de plaats Lockhart, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Austin. De ballon was tegen een hoogspanningsmast gevlogen en stortte daarna neer in een weiland. Het weer het is op de meeste plaatsen droog, ook kan er in de nacht hier en daar nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14.